Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Ook de nationale politie wil dat er minder agenten worden ingezet bij voetbalwedstrijden. Dit weekend werden sommige eredivisie-duels zonder politiebegeleiding gespeeld... omdat agenten actie voerden. Die wedstrijden verliepen zonder grote problemen. En dus willen burgemeesters en de KVB gaan bekijken... of de inzet voortaan structureel kan worden teruggeschroefd. De bonden hebben vandaag ook weer nieuwe acties aangekondigd. Ze gaan Prinsjesdag en Seel Amsterdam verstoren. Ook willen agenten niet meer meewerken aan het uitzetten van vreemdelingen ministerie laat weten de acties kritisch te bekijken en sluit juridische stappen niet uit als de openbare orde in het geding komt. In Almere heeft de politie mensen uit een paar huizen geëvacueerd omdat er mogelijk een gewapende man in een huis is. Een arrestatieteam heeft die woning omsingeld. Volgens Omroep Flevoland probeert een onderhandelaar van de politie de man naar buiten te krijgen. Dat zou hij tot nu toe hebben geweigerd. Delen van de straat in Almere zijn afgezet om de onderhandelaar zijn gang te kunnen laten gaan. Italiaan Elia Viviani heeft de eerste etappe van de Eneco Tour gewonnen. Het was een rit in Friesland met start en finish in Bolzwart. Viviani won de massasprint voor Danny van Poppel. Morgen is er een etappe met start en finish in Breda. De Ronde van Spanje, die over twaalf dagen begint, heeft een ongekend sterk deelnemersveld. Naast Quintana en Valverde doen nu ook toerwinnaar Froome mee, zodat de top 3 van de Tour de France ook aan de start van de Vuelta verschijnt. Deze zomer zijn er al meer dodelijke zwemongelukken geweest dan in heel 2014. Vorig jaar kwamen zeven mensen in en op het water om het leven. Dit jaar zijn dat er al negen. Voor de reddingsbrigade kunnen mensen minder goed zwemmen... en houden ze te weinig rekening met de sterke stroming in het water. De afgelopen week alleen al moest de dienst bijna 1800 keer in actie komen. De reddingsbrigade heeft dit jaar al bijna 200 mensen gered uit een levensbedreigende situatie. Het weer in het oosten vooral bewolking en wat regen. In het westen droog en soms wat zon, zo'n 22 graden. Komende nacht overal droog en meer opklaringen. Ook morgen droog en af en toe zon. Er staat weinig wind dan en het wordt maximaal 26 graden. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Inbrugge 3 kilometer en verderop bij Muiden 4. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren 5 kilometer. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Knopendel en de Afrileerdam 8 kilometer door politieonderzoek. Is er een ernstig ongeluk gebeurd en daardoor is voorlopig ook de rechte rijstrook nog dicht. Op de A15 Rotterdam Europort bij Spijkenisse 7 kilometer door wegwerkzaamheden.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 We were going along with what was going on. Heerlijk om weer een programma te mogen maken. Het is momenteel komkommertijd en dat is ook te merken, want er komt veel minder materiaal uit. Gelukkig heb ik voldoende voorraad om weer een gevarieerd programma te maken. We gaan eerst naar de Nashville Hitfabriek. Je luisterde naar Miranda Lambert, terzijde gestaan door Little Big Town met Smoking and Drinking. Waarna we verder gaan met Southern Halo en Little White Dress. She Don't Love You, in een speciale zomermix, is van Eric Pesley...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 When I meet you at that place. I'll meet you there. when I meet you at that place. lonely. She wasn't once upon a time. She used to dance when the band played. She used to be the trusting kind. But she's no stranger to the leaving. heard all the best goodbyes. Falling has a different meaning. To her, you're just another guy. If she don't love you, she's just. Slow het eerste uur besteed ik ook aandacht aan het album en de act van de maand. De original van deze week, Sea of Heartbreak, is van Don Gibson. Straks in het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is een Canadese zanger met het country hart op de tong. In 2013 brak hij door met het album Come Cry With Me. Als je voor country gaat, dan moet je zeker naar deze man luisteren. En dan weet je ineens weer hoe country moet klinken. De titelsong is mijn favoriete track van dit album van de maand. I've Only Time Asking. Dance me to the rhythm of the wind The one that lifts the dust when you come in And press those pretty petals to my skin if I've only one time asking? Shoo away the crow that's at your door. Don't let nobody tell you what you're good for. Regelmatig maak ik een muzikaal uitstapje naar Australië, want ook daar wordt uitstekende countrymuziek gemaakt. Zeer bekend daar is Catherine Britt, die met Charleston Road een van haar grootste hits scoorde. put our toys away. Play games that your sister can play. My brothers learned young they had to do it my way. On Charlestown Road, cricket in the yard with the family. Playing underneath that apricot tree. Built a cubby house, just my brother and me on Charlestown Road. still remember falling asleep each night to the sound of diesel engines and trucks rolling by. Do we ever stop missing our childhood? to share a room, just my brother and me. The youngest two in our family. The older boys got to have their own, you see. On Charleston Road, catching cicadas in the big gum tree. Holding in your hands and then set free. Lying on the branches in the summer breeze Charleston road. I still remember falling asleep each night to the sound of diesel engines and trucks rolling by.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 Hen heb ik gekozen als act van de maand. Voor velen misschien een eerste kennismaking, maar in Canada waren ze wereldberoemd en regen ze het ene succes aan het andere. Een van die successen is Everybody Knows. Ook grossieren de formatie en awards. Helaas horen we niets meer van hen. it's hurt. Crossroads, de Haan. De stijl van Duffy Kane is een mix van rock en blues met een vleugje country. Dead Man Walking is reeds zijn zesde album. Het album bevat elf tracks, die allemaal door Duffy Kane geschreven zijn. Duffy Kane trakteert ons op een gevarieerd album waarop we zowel blues als lekkere swingende country kunnen horen. Roadhouse Boogie Woogie is zo'n song. crossroadsmusic.nl. Sea of Heartbreak is geschreven door Paul Hampton en Hal David en opgenomen door Don Gibson in 1961. De song bleef uiteindelijk steken op een tweede positie in de country charts. De song werd gecoverd door ex als Johnny Cash. De dochter van Johnny Cash, Roseanne, nam de song in 2009 op als de duet met Bruce Springsteen. De Everly Brothers, Poco en tal van anderen kunnen nog toegevoegd worden aan dit rijtje. Straks een spiksplinternieuwe versie van deze song. Maar nu eerst het origineel van Don Gibson, Sea of Heartbreak. of a heartbreak. a of heartbreak. Er is nog weinig bekend over de band Airport Boulevard. Ik weet niet veel meer dan dat ze uit Austin, Texas komen en dat ze een mix van oud en nieuw brengen. En dat is ook duidelijk te horen in Back in May, Gone in June. Sunday dress. It never meant that much to me, but it sure does right now. Back in May, back in May. just like all the times before. Dust rolls and you disappear, just so unkind. In solitude, ain't no peace of mind. I watch it all slowly unwind. When I'm near but so far away, like a lost ship at sea. Back in May. made Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Van Frank Jansen horen we helaas weinig meer. Vandaag dan toch weer een song van deze Brabander. I Wish I Could Back Her Tears. Victoria Eamon, voor velen nog onbekend, heeft net haar album Change of Direction gelanceerd. En daar vinden we ook Give My Broken Heart a Break op terug. Eddie G heeft zelf het mooie I Need You geschreven. comes around. I haven't seen or heard from her in years. The day I said goodbye, I remember how she cried. Lord, I wish I could take back her tears. If she It hurt her so. Now coming back brings on my deepest fears. Has she found somebody new? Or is her love for me still true? Lord, I wish I could take back her tears. I try if she's waiting there tonight. Even though I'm to blame for wasted years, it's a shame and disgrace. grace, all the grief I made her face. Lord, I wish I could take. Crossroads. Why don't you give my broken heart a break? Let's just afraid. Why don't you give my broken heart a break? Oh, please, please give my broken heart break. it a break. Wekelijks op dit station Bronco heet het nieuwe album van Cannon Smith. Misschien wel de beste songs op het album zijn One of Those, Love at First, American Muscle en Bronco. De titelsong gaat over Cannon's broer, die om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Takes a summertime and dollars at minimum wage To buy some Pittsburgh steel when you come of age And even more than get a running and a shining like you did It was two tone tar heel blue and white, couple Kenwood speakers tuned just right. Crazy how a car makes a king out of a kid. It was sundown ready, hard type heavy, shotgun girlfriend pride. Just some teenage and no fear, half ball good years, still turn on eight eyes. Leah has a hard time thinking she's older than you. me, I still see you backing out in reverse, and the headlights bright behind your hearse. If I could only fix things like someone I once knew. I wouldn't be sitting tangled, mangled, full of county junkyard pain. All busted, rusted out here cussing and crying out your name. Daniel Romano is een van de beste schrijvers van country songs die er op dit moment rondloopt. Maar daarnaast heeft hij ook een uitstekende visie op dit genre. Net als op zijn vorige album heeft Romano weer bijna alle instrumenten zelf ingespeeld. Hij heeft de liedjes op ludieke wijze aan elkaar gekoppeld met een overdaad aan strijkers en daarmee slaat hij een brug tussen de countrymuziek van de late jaren 60 en begin jaren 70, toen Chet Atkins meende dat dit genre niet meer zonder strijkers en blazers kon. There's a cold, dark stare to my lover, and there's a big black mark on my soul. There was a time. the part of letting darling, where did we go so wrong? What do you get from loving me? Why is our marriage in danger? Cause I get more happiness from a bottle and get more love from a stranger. I remember the days when we still had that flame, and it kept us both warm through the night. But you took up with another. Life passes and old fires die. She said, lay it on the line. Let me know what's on your mind. Tell me, darling get more happiness from a bottle and get more love from a stranger. Ik sluit af met Americana, in mijn ogen gewoon een andere naam voor country.